Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het gedrag van de Saoedische verdachte die vrijdag een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Maagdenburg was de afgelopen jaren opvallend. Dat schrijft het Duitse blad Der Spiegel. De Duitse justitie bevestigt dat hij elf jaar geleden al dreigde met een aanslag. Hij volgde toen een opleiding tot medisch specialist en had oneenigheid met een artsenorganisatie over examenresultaten. Na die bedreiging is zijn huis doorzocht, maar werden er geen aanwijzingen gevonden dat hij echt een aanslag wilde plegen. Ook in de jaren daarna kwam hij in beeld bij justitie, opnieuw voor bedreiging met geweld. Bij de aanslag in Maagdenburg kwamen vijf mensen om het leven, 200 mensen raakten gewond. De politie heeft drie minderjarigen aangehouden voor de brand in een strandtent in Zandvoort. Ze worden verdacht van brandstichting. Het pand is niet meer te redden, zegt de brandweer. Die laat het gecontroleerd uitbranden. Omdat er veel rook vrijkomt is er een NL-alert verstuurd. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand in Zandvoort raakte niemand gewond. In Nigeria zijn zeker 32 mensen verdrukt en overleden... toen er gratis voedsel werd uitgedeeld bij verschillende kerstevenementen. De slachtoffers vielen in de hoofdstad Abuja en in een stad in het zuiden van het land. Onder hen zijn vier kinderen. Kerken en rijke burgers in Nigeria delen met kerst eten uit aan burgers... omdat veel mensen in het land in armoede leven. Dan Eredivisie voetbal. PSV heeft in de laatste speelronde van dit jaar in de Eredivisie de topper tegen Feyenoord gewonnen. In Eindhoven werd het 3-0 voor de koploper. Willem II won met 4-1 van NEC. De club uit Tilburg staat nu negende. Voor NEC is het de tiende nederlaag in 17 wedstrijden. FC Utrecht ging in eigen huis met 2-5 onderuit tegen Fortuna Sittard. En Ajax won maar moeizaam met 2-0 bij Sparta in Rotterdam. Het weer verspreidt over het land buien. Aan de kust een harde tot stormachtige wind met windstoten tot 90 km per uur. Morgen een afwisseling van wolken, zon en regen en dan wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen knoop het Oudrijn en Maarsen staat 4 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.